Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is alweer bijna twee maanden geleden. Nou, ik hoor zojuist van één bron dat ehm, ja, het kabinet eh, gevallen is. Eh, dat is eh, heel heftig om te zeggen. Maar we weten nu meer over de asielplannen waar het kabinet mee bezig was. Door dat onderwerp viel het kabinet uiteindelijk. Maar nu weten we over wat voor dingen ze het wel eens waren. Mijn collega's van Nieuwsuur hebben de lijst met plannen ingezien. Er staat onder meer in dat asielzoekers die weinig kans maken om te mogen blijven... harder aangepakt zouden moeten worden. Terwijl er voor kansrijke asielzoekers juist dingen versoepeld moeten worden. Zoals dat ze zouden kunnen gaan werken. Maar uiteindelijk konden al die plannen de prullenbak in. Gemeentes willen uiteindelijk morgenochtend weten of derde landers in de opvang mogen blijven of niet. Dat zijn mensen die niet Oekraïens zijn, maar wel in dat land woonden toen vorig jaar de oorlog uitbrak. Het kabinet wil dat die vluchtelingen maandag hun recht op bescherming en opvang kwijtraken. Maar de rechter heeft gezegd dat dat niet zomaar kan. De koppelorganisatie van gemeentes wil snel uitleg over hoe het nou precies zit... want gemeentes zijn wel verantwoordelijk voor die opvang. Treinreizigers zullen vaker even de reisplanner moeten gaan checken... en een vervangende bus in moeten stappen de komende tijd. Want ProRail waarschuwt dat er zoveel werkzaamheden aankomen de komende jaren... dat ze die niet allemaal meer in het weekend of s'nachts kunnen inplannen. We hebben 7000 kilometer spoor in Nederland en dat moeten we allemaal eh, netjes houden. En eh, ja, dat is een hele grote puzzel. En een Brit die per ongeluk live op de televisie kwam... wil een vergoeding daarvoor krijgen. Guy Goma kwam eigenlijk voor een sollicitatiegesprek... maar werd voor de camera gesleept. Ze dachten bij de BBC dat hij de IT-expert was... die ze hadden uitgenodigd voor in het nieuwsprogramma. Ja, dat was dus niet zo, maar hij plufte zichzelf erdoorheen... en gaf gewoon antwoord op alle vragen. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this uh, verdict today? I'm very surprised to see this verdict dus to come on me, because I was not expecting that. Ja, hoe kan het nou allemaal gebeuren? De sollicitant had dezelfde voornaam als de IT-expert. Vandaar dus de verwarring. Sinds de BBC de video zeven jaar geleden online heeft gezet... is hij al miljoenen keren bekeken. De Brit zegt dat de BBC daar goed aan heeft verdiend... en dat hij nu dus geld wil zien heb ik nog wat weer voor je. Vanavond verdwijnen de buien en wordt het bewolkt.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag duurde vijf minuten langer over... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De N201 Hoofddorp Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht... vijf minuten vertraging. En richting Hoofddorp tussen Schiphol-Rijk en de A4 ook vijf minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. the face Brings you back to this awful place Knuckle merchants and your bankers too Let's get up and learn those rules the man and the crazy chief One says sun and one says sea AM and FM, the PM too Turning out that boogaloo Get you up and I guess you out But how long can you keep it up? Give me Honda, give me solid. So cheap and real phony Hong Kong dollar, Indian cents English pounds and Eskimo pence Whoa! sophistication Seen the ads, cause it's, it's nice Better work hard, I have seen the price Never mind that, it's time for the best We got to work, and you're one of us Clocks go slow in a place of work Minutes drag and the hours jerk Yeah, wait, bye-bye Wait, bye-bye to the boss It's our profit, it's his loss But anyway, the lunch bell rings. Take one out, do y'all Teach do we have for entertainment? kicking on the pavement. Now the news to attention. landing of the dentist Italian monster shoots a lobster. out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do at the 7-Eleven. Knox was good, but he had sense. Engels, Lennon, and necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, they was murdered by the other team. Went on to win nil You can be true, you can be false You'll be given the same reward Socrates and Milhouse Nixon Both went the same way through the kitchen Plato the Greek or in Tin Who's more famous in the billion millions? The black? Vacuum cleaner sucks up Archie In een eerste poging om de rap eh, te introduceren deed de Clash dat met Magnificent Seven. Welkom bij deze Zandvoort eh, draait door. Het is dus de donderdag maar de Dutch Grand Prix. Dat is een eh, stuk rustiger, moet ik hier eh, <laughs> eigenlijk bij zeggen. Um, verder met wat stichtelijke muziek. En dat doen we met Tanita Tickerum en Twist in My Sobriety. altijd een beetje tegen draad geweest. In het vorige uur heb je hem ook al kunnen horen in het non-stop systeem. Ik denk, leuk plaatje, draai ga ik ook nog wel een keertje. George Michael met Amazing. Daarvoor hoorde je Danita Tikram, ook uit de jaren 80 met... Eh, Twist in My Sobriety. En dit is eh, toch wel in het eh, kader van misschien nog wel wat foute nummers. Hoewel, ik vind het niet zo'n echt fout nummer eerlijk gezegd. Later is dit nummer nog eens een keer uitgebracht eh, door Madonna. Die had er een eh, aardige variant op. Moest er wel toen mijn stemming vragen bij Björn Ulvaas en Benny Andersson. Want dat waren de componisten van dit nummer. ABBA met Gimme Gimme Gimme. komt uit Litouwen. Odres en Barefoot on the Moon. En daarvoor hoorde je ABBA met Gimme, Gimme, Gimme Man After Midnight. Nou, we hebben het allemaal kunnen zien, hè. De gedroomde winnaar van de Dutch Grand Prix van 2023. De lofzang van Tina Turner. en wat eh, bij ons is geweest, eh, dat eh, hebben ze dus in Italië dit weekend. wij moeten een jaar wachten en in Italië begint het morgen al. de Grand Prix van Italië is dit weekend in Monza. En of het daar net zo gaat lopen, dat zullen we dan nog wel even af moeten wachten. Want dat is natuurlijk weer een totaal ander circuit als dat van ons. En bovendien, de weersverwachtingen zijn ook niet te vergelijken met dat van ons. Want ja, wij hadden de buien. Goed, we gaan eh, nog op eh, naar de eh, hoofdlijnen van het nieuws. En dit is Grapefruit Airbag. What you see is what you get. You told me so. I was driving you home that night in my mother's car, alright. You know, my daddy said we should not be alone. Taylor Swift sang us a song again on the radio, and you said, There's no point in life to be sad.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 De plannen stonden in een brief aan de Tweede Kamer... die vanwege de val van het kabinet nooit werd verstuurd. Eieren van hobbykippen uit de Alblasserwaard zijn zwaar vervuild met PFAS, meldt NRC. De stoffen zijn afkomstig van een Teflonfabriek in Dordrecht. Volgens de krant waren de te hoge waardes al in 2017 bekend. En de Amerikaanse oud-president Trump heeft, zoals verwacht, zijn onschuld bepleit in de zaak over verkiezingsfraude. In Georgia wordt hij vervolgd voor pogingen de uitslag van 2020 terug te draaien.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 Fleetwood Mac met Save Me. Daarvoor hoorde je een hele lange uitvoering van Weeks and Company. Rock Your World is een van de, de nummers eh, waarmee Ferry Maat mij destijds wist te lijmen bij de Soul Show. Dit komt uit België, het heet By Far en het nummer dat heet Do You Mind I'm A Little Late. missing way too many things that matter. So stop with that flatter. I don't need it. niet al te gekke lange tijd zal zij deel uitmaken van een aantal mensen die eh, optreden in de stem van de stad. Of de stem in de stad. Dat is een benefietconcert wat eh, gegeven wordt in het patronaat in Haarlem. En dat is allemaal voor de mensen in Haarlem die het wat minder breed hebben. En zij hopen dan dat ze daar wat geld mee op eh, kunnen halen. Dat is een beetje het idee. Ik geloof dat dat in het tweede weekend van september gaat plaatsvinden. Dus niet aankomend weekend, maar over een week. Dat eh, is dan het plan. Ehm, nou, dat was eh, dus eh, Sue the Night met haar nieuwe front row. daarvoor hoorde je By Far en Don't Do Your Mind, I'm a Little Late. Dat is een nummer wat uit België afkomstig is. Er zijn nog meer dingen, hele leuke dingen uit België. Maar daar zal ik je later nog wel wat over gaan vertellen. Nu is het de afsluiter van deze Zandvoort Rijddoor. is een beetje een klassieker, want het was een dubbele A-kant. Je had Undercover of the Night... Maar je had ook deze. Die stond op de andere kant. Maar beide zijn toch wel redelijk bekend geworden. En dit had te maken met de kofferbakmoord. Dat was een een of andere Japanse eh, kannibaal. Die fratte eigenlijk eh, min of meer een eh, Nederlandse studenten. Die overigens ook nog hier uit de buurt kwam. Uit Heemstede. Dus ja, en daar had Mick Jagger dan wel een antwoord op.